10 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Franse oproerpolitie heeft waterkanonnen en traangas ingezet... om demonstranten uiteen te drijven. In de Franse stad Bajon waren honderden betogers aanwezig vanwege de G7. De top van de zeven grote industrielanden en de Europese Unie. De actievoerders blokkeerden wegen en gooiden met stenen naar de politie. De driedaagse top ging vandaag van start met een officieel welkom door de Franse president Macron en een informeel diner. Morgen begint het inhoudelijke deel van de top. Het CDA vindt dat de invoering van het boerkaverbod is mislukt. Minister Ollongren heeft de wet onvoldoende voorbereid... zei CDA-kamerlid Harry van der Molen in WNL op zaterdag. Het CDA neemt het Ollongren kwalijk dat openbaar vervoerbedrijven de wet niet willen handhaven... en dat sommige politieregio's het verbod weinig prioriteit geven. Van der Molen wil met de minister in debat. Afgelopen maandag weigerde een buschauffeur van Arriva een vrouw met een kneecap... maar vervolgens werd de chauffeur door zijn werkgever op de vingers getikt. Een vrouw van 23 is zaterdagmiddag overleden... nadat ze op de Maas bij Os is overvaren door een waterscooter. De bestuurder van de jetski, een man van 33, is aangehouden. Volgens de politie zag hij vermoedelijk de vrouw over het hoofd. En de Britse prins Andrew ontkent dat hij getuige is geweest... van seksueel misbruik door de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein. In een verklaring zegt Andrew dat hij nooit iets heeft gezien. Epstein werd begin deze maand dood aangetroffen in zijn cel in New York... waar hij vastzat vanwege beschuldigingen van grootschalig misbruik van tienermeisjes. Onlangs doken beelden op van een bezoek van prins Andrew aan Epstein in 2010... twee jaar nadat Epstein in een andere zaak was veroordeeld voor seks met een minderjarige. Andrew noemt die ontmoeting nu een vergissing. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 graden... met lokaal kans op een mistbank. Zondag opnieuw veel zon. Het wordt dan 30 of 31 graden. Na het weekende schijnt de zon ook geregeld. Wel is er dan kans op een onweersbui.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 You know I need the love that's deep inside of you, deep inside of you, deep inside of you, deep inside of you. hosted by DJ Malzo. and put my mind and my body. take it here the way I'm being.